4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er komt geen nieuw onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede in 2000. De Tweede Kamer had om het onderzoek gevraagd. Aanleiding was een onderzoeksrapport van klokkenluider Paul van Buitenen. Die stelde dat de rol van de overheid weggepoetst was. Het bedrijf SA Fireworks kreeg de schuld omdat het te zwaar vuurwerk zou hebben opgeslagen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil 19 jaar na dato geen onderzoek doen... omdat de OVV daarvoor niet is bedoeld. Bij de vuurwerkramp kwamen 23 mensen om het leven en vielen honderden gewonden. De verwoeste wijk Roombeek is inmiddels herbouwd. In Zuid-Holland is Forum voor Democratie dichtbij een plek in het provinciebestuur. Forum, VVD en CDA hebben een onderhandelingsakkoord bereikt. Ze hebben met z'n drieën geen meerderheid en gaan op zoek naar een partij die wil meedoen. Als dat lukt wordt Zuid-Holland de eerste provincie waar de partij van Thierry Baudet in gedeputeerde staten komt. Naar nou, verluid is zonder meer afgesproken dat de provincie meewerkt aan de energietransitie... maar dat er geen nieuwe windmolens op land komen in Zuid-Holland. Op twee plekken voor de kust van Vlaanderen hebben duikers sporen van mosterdgas gevonden. Er ligt een munitiestortplaats met ongeveer 35.000 ton aan bommen uit de Eerste Wereldoorlog. Die kunnen niet meer ontploffen, maar er zou wel mosterdgas kunnen weglekken en dat is slecht voor het milieu. Of en wanneer de bommen worden opgeruimd is niet bekend. Het gaat beter met de Spaanse doelman Iker Casillas... die gisteren een hartaanval kreeg. Volgens de dokter van zijn club FC Porto is zijn situatie stabiel... en maakt de doelman van 37 alweer grapjes. Casillas werd gisterochtend op de training getroffen door een hartaanval. In het ziekenhuis is hij meteen geopereerd. Het weer. Op veel plaatsen regent het. Lokaal kan er veel regen vallen en is onweer mogelijk. Het is 12 tot lokaal 16 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen wisselend bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met enkele dagelijkse files.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 Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers.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 Dit is het ritme van Zandvoort. I could, I just kept the last of my clothes on. Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell, and I'll see dance for little Steven and Joanna around the back of my hotel.